uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Claimorganisatie Aviclaim wil dat luchtvaartpassagiers worden gecompenseerd... voor de ernstige vertragingen als gevolg van de brandstofstoring van 24 juli op Schiphol. Aviclaim wil een proefproces beginnen namens een echtpaar dat 72 uur vertraging opliep. Volgens het bedrijf beroept KLM zich ten onrechte op bijzondere omstandigheden. Bij Aviclaim hebben zich inmiddels ruim 1400 gedupeerde passagiers gemeld. Albanië is afgelopen middag getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,6. Het centrum van de beving lag bij de havenstad Dourus... zo'n 30 kilometer van de hoofdstad Tirana. Volgens ooggetuigen renden mensen in Tirana in paniek hun huis uit. Bijna 70 mensen zijn gewond geraakt. Maar niemand ernstig, er zijn geen doden. Wel is er veel schade aan gebouwen en auto's. De aardbeving was de zwaarste in Albanië in 30 jaar tijd. Bij verschillende protesten in Parijs heeft de politie meer dan 160 mensen aangehouden. Bijna 400 betogers kregen een bekeuring omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Vooral bij de klimaatmars was veel commotie door zogenoemde black bloc activisten die zich ernstig misdroegen. Vanochtend waren botsingen met de politie bij een betoging van gele hesjes. Ex-patiënten en artsen willen meer aandacht voor het ziektebeeld van sepsis, ofwel bloedvergiftiging. Dat bleek vandaag op een bijeenkomst van ex-patiënten. Jaarlijks overlijden zo'n 3500 mensen aan sepsis. Dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen, zoals koorts, benauwdheid en duizeligheid... vaak niet met de aandoening in verband worden gebracht. Sepsis is een heftige reactie van het lichaam op een infectie... die snel kan leiden tot de dood. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. Sparta-Rotterdam-RKC Waalwijk werd 4-0. FC Groningen-Pek Zwolle 2-0. Willem ii vvv Venlo 1-0. En Vitesse-Fortuna Sittard 4-2. En het weer, droog en onbewolkt. Minima vannacht tussen de 8 graden in het noorden en 15 aan zee.